van 6 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Turkije zich direct mengt in Nederlandse aangelegenheden. Dat zei hij naar aanleiding van publicaties over organisaties en bedrijven die banden zouden hebben met de islamitische geestelijke Gulen. Rutte zei dat Nederland de situatie in de gaten houdt en inmenging door de Turkse overheid niet zal tolereren. Een Amsterdamse PvdA-bestuurder van Turkse komaf heeft een poederbrief ontvangen... De vrouw is lid van de bestuurscommissie Nieuw-West... en is de laatste tijd in de media te zien in debatten over de spanningen in Nederland... tussen Erdogan en Gulen-aanhangers. Tegen het parool zegt de vrouw dat in de brief onder meer staat dat zij de vijand is. Het poeder bleek na onderzoek ongevaarlijk. In Maastricht heeft een man van 22 geprobeerd een agent te wurgen. Hij werd samen met twee anderen aangehouden op verdenking van drugshandel. Hij verzette zich flink tegen de arrestatie en greep een van de agenten naar de keel. Politie gebruikte pepperspray om de man onder controle te krijgen. De Haagse hoofdagent die wordt verdacht van corruptie... heeft criminelen zeker twaalf keer getipt. En het Openbaar Ministerie verwacht dat het totaal aantal keren... dat hij informatie lekte nog hoger ligt. De man van 27 werd in juni aangehouden. Hij werd betaald voor het doorspelen van adressen van hennepkwekerijen. Die werden vervolgens leeggeroofd. De aangekondigde reorganisatie van regionale omroepen gaat niet door. Het kabinet trekt het wetsvoorstel in omdat onder de omroepen nauwelijks draagvlak ervoor is. Acht van de dertien regionale omroepen willen niet samengaan... omdat ze vinden dat hun journalistieke onafhankelijkheid dan wordt aangetast. De omroepen moeten gezamenlijk wel 17 miljoen euro bezuinigen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vieren volgend jaar Koningsdag in Tilburg. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt... Koningsdag is volgend jaar op 27 april. En het weer, vanuit het westen toenemende bewolking en enkele buien. Morgen eerst veel wolken en lokaal een bui. Smiddags meer zon, het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergasmeer en Muiden. Op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Breukelen. Richting Den Bosch op de A2 vanaf Utrecht tussen Everdingen en Deil. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht.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 Jij hoort het goed. Het is weer een eh, nieuw seizoen van de eh, ZFM Beachmasters. Welcome to your weekend. Elke vrijdag. En we gaan natuurlijk gewoon door. Dus dit is aflevering 33 eh, ZFM Beachmasters. Welcome to your weekend. Mijn naam is Jonas Parson. En dit was Coldplay. Heim voor de weekend. Twee uur lang. Veel luisterplezier. En we gaan snel, snel, snel, snel, heel snel verder. Met uh, Ali B. Let's go. van Beachmasters, welkom to your weekend.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 Maar nu eerst. Het weer van Groep. Het weer van de Groep. Vanavond en vannacht valt af en toe wat regen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 15 graden. Morgen af en toe zon en in de avond vrijwel overal droog. Het wordt 20 tot 24 graden. In de loop van de avond volgde vanuit het westen regen. Zondag van tijd tot tijd zon, maar ook een aantal buien waar, onweer mogelijk is. De zuidwestenwind trekt aan en het wordt een graad of 20. Dit was het weer van Meteo Groep. Dan heb ik nog wat files staan. Eh, ik noem ze langer dan 10 minuten vandaag. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 15 minuten vertraging tussen naar de vestiging en Muidenberg. Eh, op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 21 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En dan op de A2 Utrecht-Zerthogenbos 19 minuten vertraging tussen Everdingen en Knopend Waardenbrug. En dan op de A7 Herenveen-Groningen 10 minuten vertraging tussen Tijnje en Beesterswagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem 17 minuten vertraging tussen Wageningen en Grijzoord. En dan hebben we nog op de A28 13 minuten vertraging tussen Leusden en Zuid, Leusden Zuid en Knopend Hoevelaken. En dan op de A58 16 minuten vertraging tussen Gloren en Bavel. En op de, A, op de A50 8 minuten vertraging tussen Remkum en Grijsoord. Er staan momenteel nog drie files of drie flitsers op de A7... tussen Dracht en Groningen bij hectometerpaal 190.9. Op de A15 bij Rotterdam-Bremel bij hectometerpaal 73.4. En op de a 20 Utrecht-Groningen bij hectometerpaal 21.2. En rij op de N757 bij Dalven zal ik even uitkijken bij hectometerpaal 4.9. Tot zover je weer in het verkeer. Wij gaan snel verder met Mo, Final Song. Mo, final song hoorde hier op ZFM Beachmasters, ZFM Zandvoort, je lokale zender in regio Kennemerland. En dan, uh, eh, ja, dan hebben we dan, eh, nu komt het, het is eh, aangebroken tijdperk. Het broederliefde pakt het 13 jaren, jaren oude record van Frans Bauer af. Hoe zal dat nou zitten? Nou, vijf, vijf jongens uit Rotterdamse wijk Spangen hebben het voor elkaar. Broederlied heeft een record dat al sinds 2013 stond verbroken. Hun nieuwe album Hard Works Playoff 2 is, het, eh, is een eerste Nederlandstalige album... wat 13 weken op nummer 1 heeft gestaan in de album Top 100. Frans Bauer kwam met zijn album Ons Geluk tot 12 weken... en kippenvel, een kippenvelmoment moment noemt de rapper Emset van een nieuw record. Het, het, echter bleef nog komen. Collega Schaff vult aan, toen we in 2014 begonnen... hadden we dit nooit verwacht. We doen het gewoon, wat we leuk vinden... en we kijken waar het schip strandt. Het succes van de Rotterdamse rap voor informatie is vooral te danken aan het enorme aantal keren dat de nummer worden gestreamd op Spotify. In een kleine kring was de groep al behoorlijk populair... maar sinds dit jaar is Broeder Liefdelijk ook landelijk bekend. Ze noemen het hoogtepunt van hun optreden zoals Lo vanaf Lowlands zoals vorige maand. En eh, ze hebben nog veel meer gestaan, niet alleen op Lowland, Ze staan ook te vinden, waren ze op ehm, Dutch Valley. Kijk, Dance Valley waren ze ook nog. En eh, ja, ze komen nog veel meer evenementen aan voor hun ook. Loveland waren ze trouwens ook. Het record was in handen van Frans Bauer, maar het is nu met één week overtroffen. Voor Frans geen probleem. Hij moedigt anderen zelfs aan het album te luisteren. Voor de rest van Nederland, als je het nog niet gehoord hebt, download die handel. Want het is een topalbum. Ik kan het weten, want mijn zoons draaien het hier de hele godsganse dag. Voor de album top 100 wordt, het nu namelijk, wordt er namelijk naar gekeken... hoe zowel de financiële verkoop als het aantal streams en downloads... Dit neemt niet weg dat het een geweldige prestatie is van Broederliefde... maar in de hitlijsten van vroeger kon je niet checken... hoe vaak de nummers op een album in huis werden afgespeeld. Met streams wel. Arends vergelijkt het ontwikkeling in het wielrensport. Je kunt wielrenners van vroeger ook niet vergelijken met die van nu... omdat er zoveel andere factoren rekening worden gehouden. En dan eh, even over Broederliefde natuurlijk. Het is niet niks dat ze nu gewoon het record hebben verbroken. Dat eh, doen wij niet na bij hun thuis. Dus vandaag eh, vandaar even hier in Broederliefde. Ik was al binnen. Futuring Frenna. Prabbe, Jimmy Hoeroe. Dit is broederliefde. Ik was al binnen. Ik heb geen wifi in de club. Laat me met rust. Ik ben al binnen met mijn boys. Die bitch is gek, meestal zegt ze niks op hem. Nu wil ze dat ik er binnen zet. Haal je kaartje op internet. Free me niggas uit de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Je ziet me binnen en ik verspil. Raak je om mijn salaris kwijt. Ik was al binnen. Ik was al Ik verhaal binnen bij een evacuatie. Ik heb een plek op de chillen die locatie. Ik kan niet fronten, zien mijn boelen met mijn papi. is op Versace dan? Die bitch is gek, meestal zegt ze niks op app. Nu wil ze dat ik er binnen zet. Hou je kaartje op internet. Free mijn niggas uit de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Je ziet me binnen en ik verspil. Raak je om mijn salaris kwijt. Ik was al binnen. Ik was al. Kan je niet vooruit dat iemand je binnenzet Ik ben met een heleboel MB's Maar schat mijn verbinding slecht Ik neem niet op alsof die feest van mij is Maar ik bouw je terug als die feest voorbij is Wat ben je in de zon? Mika, zij tot ons liever Alle mannen zijn Osha Op een donderdag, laat mijn jas in de kofferbak Je staat voor de deur, je hebt geen onderdak Kom alsjeblieft niet zeggen dat je op Voel die bandje om je post moet jij je kont gooien. Helemaal doel, de kon zou ook een ton strooien. Die ponies doen loco. Die bitch gek, meestal zegt ze niks op app. Nu wil ze dat ik er binnen zet. Hou je kaartje op internet. Wie mijn niggas zei de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Je ziet me binnen en ik verspil. Raak heel aan de kwijt. Ik was al binnen. Ik was al binnen. Ik was al binnen. Ik was al binnen. Ik was al binnen. binnen, was al binnen. Ja, ik was al binnen, ah, was al binnen. They call me Camo and Papi. Ja, the bitch, die was fastie. Ik was al binnen met Oefie Boompanti. Como se dice binnen, adentro. Como se dice drinken, bebiendo. Como se dice ik heb het, je lo tengo. Je zult in de rij, weet je mannen, mama cuevo. Binnen, ze staat in de rij. Dus je kan verraden op wie ze liefst ze app, maar ik loop er voorbij. Snitch al je kaartje nu maar op screen. In de rij op app is ze continu. Breng je paraplu, we verwachten regen met een beetje geluk say Afrojack met een mooie single. Hey! Je luistert steeds naar ZFM Beachmasters 106.9, Zero kanaal 40 of www.zfm-live.nl Het eerste uur zit er bijna nog. Nog even te gaan. Ik zeg let's go. Verzoeknummers mogen altijd hè. Facebook. ZFM Beachmasters of via de e-mail zfm beachmasters.gmail.com Of bel even naar de studio. Zomer of winter, altijd weer ZFM. We gaan snel verder met Kelvin Harris. This is what you came for here op ZFM Beachmasters. Welcome to your weekend. het weer ZFM. Van het weer is niks vrolijk van te horen, maar eh, het wordt het weer beter volgende week. Dit was Happy van Fair Williams. En we gaan snel verder met Cash and Cash en de Digital Farm Animals. Heb je nou verzoekjes, stuur ze even door, hè. Kan ook onder de live video. and she don't ride. She got the passport pussy and she don't fly, no lie. Hey. She gon' make you pay to see you work it.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 Na het nieuws zijn we met jullie terug. Ik zeg tot zo. Blijf hangen. This is ZFM Beachmasters. Welcome to your weekend. Tot zo. Hold up. This ain't no fucking love song. This some smoke, some weed, pop a bottle, do some fucking drugs song. We gon' party till the lights on and we keep on partying till the night comes. She told me she wasn't sure. I told her she should just try it. Plus, if you're feeling divided, don't cause the homies supplied it. We flying on autopilot, coasting through ultraviolet. And they try to keep us quiet, but this is how you start a riot. gon' party until the night come. This ain't no fucking love song. This some smoke, some weed, pop a bottle, do some fucking drugs song. We gon' party till the lights on. If they kick us out, then we keep on partying until the night come. This ain't no love song. If I'm in the friend zone, you should be a homie. Help me bring all of your friends home.